Dit van der Linde met het NOS-journaal. In het centrum van Praag hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan president Pavel. Hij is in conflict met de nieuwe regering van Tsjechië. Pavel weigert een lid van een uiterst rechtse regeringspartij tot minister te benoemen... en zegt daarom gechanteerd en bedreigd te worden. Het gaat om een man die zich vaak racistisch uitlaat en nazi-symbolen verheerlijkt. Aan de demonstratie in Praag deden volgens de organisatie tot 90.000 mensen mee. De douane heeft bij een controle in Rotterdam zo'n 500 kilo cocaïne ontdekt in een container met mango's. De drugs waren via Moerdijk onderweg naar Duitsland. Volgens de douane lijkt het erop dat de bedrijven in Moerdijk en Duitsland niets met de smokkel te maken hebben. Op de A7 tussen Groningen en Scheemda zijn meerdere ongelukken gebeurd vanwege de gladheid. Bij Sappemeer in de richting van Groningen zijn vier auto's op elkaar gebotst. Op een ander deel van de weg kwam een auto in de sloot terecht. En bij Kolham zijn drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Twee mensen zijn daar nagekeken door ambulancepersoneel. Een deel van de A7 is dicht. In het noorden en noordoosten geldt code geel vanwege plaatselijke gladheid door ijzel. In de eredivisie hebben FC Volendam en Go Ahead Eagles gisteravond gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Zondag speelde ook FC Utrecht gelijk tegen Heerenveen. Ook daar werd het 1-1. PSV won eenvoudig van Feyenoord. De koploper won met 3-0 van de nummer 2. Dankzij die overwinning vergroot PSV de voorsprong op Feyenoord met 17 punten. En Ajax liet opnieuw punten liggen. De Amsterdammers speelden uit gelijk tegen Excelsior. Het werd 2-2. Het weer, het is bewolkt vannacht met af en toe regen of motregen. In het noorden kan het vriezen, maar elders wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen blijft het in het noordoosten de hele dag vriezen.